Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nu het weer beter lijkt te gaan met het aantal coronabesmettingen in Australië... worden de maatregelen in het land afgezwakt. Vanaf half oktober mogen wekelijks 6000 Australiërs uit het buitenland terugkeren. Nu ligt dat aantal nog op 4000. Kort na de wereldwijde uitbraak van corona sloot Australië zijn grenzen. Er zijn nog zo'n 24.000 Australiërs gestrand in het buitenland. Op Aruba worden vandaag extra coronamaatregelen aangekondigd. Waarschijnlijk wordt het dragen van een mondkapje verplicht... en wordt de verkoop van alcohol verboden. Woensdag meldde Aruba 176 nieuwe besmettingen op één dag. 23 mensen zijn sinds het begin van de crisis overleden. Op het eiland wonen 106.000 mensen. Koninklijke Horeca Nederland heeft felle kritiek op het voornemen om cafés in de Randstad om 1 uur s'nachts te sluiten. De maatregel om het late cafébezoek tegen te gaan zal leiden tot meer illegale feesten en huisfeesten. En juist daar raken de meeste mensen besmet, zegt Horeca Nederland. Directeur Beljaard spreekt van een maatregel voor de bühne, zonder wetenschappelijke basis. Premier Rutte en minister De Jonge geven vanavond om 7 uur een persconferentie... waarop nieuwe coronamaatregelen worden bekendgemaakt. Rijkswaterstaat is boos over weggebruikers op de A12... die vanochtend bij een ongeluk een rood kruis negeerden... om een afgesloten afrit te pakken. Een camera legde vast hoe ze vlak langs de weginspecteur reden. Vorig jaar was er op de A28 een proef met een camera om overtreders te pakken. Die proef was een succes, zegt Rijkswaterstaat. Maar de speciale camera's zijn duur en er is geen geld om ze overal op te hangen.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 Het staat stil tussen knoop het Eemnes en Naarden over 5 kilometer. De weg is afgesloten. En de N247 van horende naar Amsterdam tussen Monnikendam en het Schouw. 2 kilometer file en dat rijdt daar langzaam. Een minuut of 10 vertraging heb je daar.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 Don't forget you told me that you'll always pick up, pick up when I call. I take a left to go. Take to go. It's everywhere I go can give them a meaning, but I know that you're worth the risk.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 I take a love to go. Cause everywhere I take a left to go No matter where I go, take a to go. You'll be my home, home, home. choice, you see. sometimes see you pass outside my door and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will. van ZFM. It's a classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you let go tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. I knew I should have stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you. good. In the silence cry In the room on the side where the lights out Know that you feel it, mm -mm.